Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. We hoeven niet te verwachten dat het nieuwe kabinet een kopie van het huidige kabinet wordt. Tenminste, dat zeggen ministers die er nu in zitten. Ze moesten in januari aftreden vanwege de toeslagenaffaire. En gisteren werd bekend dat de partijen die nu samenwerken in de regering gaan onderhandelen om dat straks weer te doen. Het zal nog wel even duren voordat we meer beweging zien in de formatie, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Rondom de kabinetsformatie gebeurt er vandaag niks officieels. Misschien hebben ze achter de schermen nog wel wat belletjes en wat telefonisch contact, maar daar zullen wij niets over horen. Want het eindverslag van Remkes, die de gesprekken tussen de partijen leidde, is af. Dat ligt bij de Tweede Kamer. Die Tweede Kamer gaat daar dinsdag over debatteren en dan zal er een nieuwe informateur of nieuwe informateurs worden aangesteld. Remkes adviseerde er twee aan te stellen. En pas als dat debat is afgerond en als die informateurs er officieel zijn... zullen VVD, D66, CDA en ChristenUnie echt gaan onderhandelen. Een Amerikaanse medicijnmaker zegt een anti-corona-pil te hebben ontwikkeld. Daarmee zou het aantal ziekenhuisopnames en mensen die overlijden aan corona met de helft terug kunnen worden gebracht. Het bedrijf wil snel toestemming vragen om het middel op de markt te brengen. Op dit moment zijn er alleen nog medicijnen in de vorm van een prik voor mensen met corona. Oud-SP-leider Emiel Roemer is door de Provinciale Staten voorgedragen als gouverneur van Limburg. Oftewel commissaris van de koning. Alleen Limburgers noemen dat anders. Roemer is geen onbekende in Limburg. Hij was tot vorig jaar waarnemend burgemeester van Heerlen. En de walrus is weer op pad. De afgelopen weken werd een walrusvrouwtje op meerdere plekken in het noorden van ons land gespot. Tot gisteren chillden ze nog op de zeedijk in Harlingen, maar nu is ze er dus weer vandoor. Natuurbeschermers hielden haar goed in de gaten. Ze is goed op gewicht, ze is alert, ze is, eh, het gaat verder goed met haar. Ze heeft een wond op haar voorflap, maar dat is een oudere wond en die is eh, aan het herstellen. Normaal komen walrussen voor in de buurt van de Noordpool. De hoop is dat deze na een bezoekje hier uit zichzelf de weg terugvindt. Heb ik het weer nog. Vanmiddag op steeds meer plekken regen. Het is waterkoud, 15 tot 18 graden.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 Cry me a river. You can be so cruel, making me shiver. Feeling like a fool, see you on the west She's waiting there for you, now I got nothing. to three, it was all a dream, so you disappeared in the atmosphere.